Dus ja, en dat zal ik missen. Blokker had niet meer zulke leuke dingen. Nee. En dat is jammer. De curatoren zijn er op zoek naar een nieuwe eigenaar voor Blokker. Maar de winkels blijven sowieso nog tot het einde van het jaar open. Ingegooide ramen, veel graffiti en vooral enorme benden in een loods in België. In de gebouwen van een failliet meubelbedrijf in het plaatsje Peer was dit weekend een grote illegale reef. Volgens de burgemeester waren er meer dan duizend mensen die volledig uit hun stekker gingen. Een groot deel kwam uit het buitenland. Er waren ook Nederlanders, is te horen bij de VRT. Eh, wat willen jullie daar doen? Wat is de bedoeling van zo'n rave party? Ja, gezellig. Uh, ja, komen voor de muziek, voor, een beetje voor de speakers hangen. En eh, ja, we doen het niemand kwaad of zo. De burgemeester die denkt daar anders over. Hij noemt de ravers inbrekers en zegt dat er veel schade is ingericht, aangericht. Het feest is inmiddels beëindigd. En hobbyhorsing wordt steeds populairder. Het is paardrijden, maar dan op een stokpaardje. Dit weekend was er een landelijke wedstrijd in Hagenstein in Utrecht. 150 meiden gingen in een echte manegebak de strijd aan... in de categorieën dressuur, parcours en galopperen. Maar dan zonder paard dus. Ik vind vooral, je kan echt heel erg jezelf zijn zeg maar, erin. Nou, ik vind het leuk dat je sportief kan zijn. En dat ehm, nou, je kan veel vrienden maken ook. Ja, je moet vooral heel goed oefenen. En het duurt soms wel een tijdje voordat je het goed kan. Maar je moet eerst de basis, zoals dressuur en zo, kunnen. En ik vind het ook leuk voor andere mensen die voor paardrijden niet kunnen betalen. Ja, maar is het nou een hobby of een sport? Meerdere deelnemers vinden het een hobby, maar de organisator in Hagenstein is duidelijk. Het is conditioneel echt zwaar. Dit is gewoon een sport. Het weer, af en toe opklaringen met zon, maar ook veel grijs met motregen of regen. Vanmiddag kan er in het noorden ook hagel bij zitten. Het wordt 5 tot 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Toch staat er nog een aantal files in de regio. Bijvoorbeeld op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam.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 ZFM. 106.9 FM. that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say love. hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst in bijna een jaar is er weer vogelgriep vastgesteld. Op een kippenboerderij in Putten in Gelderland worden 23.000 dieren afgemaakt. Pluimveebedrijven in de buurt worden goed in de gaten gehouden. Amsterdam is niet langer veiligheidsrisicogebied. maatregel was ingesteld door burgemeester Halsema... in de nasleep van het geweld na de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv. Door de regel konden agenten makkelijker preventief fouilleren. En de Europese plasticproductie loopt steeds verder terug. Voor het eerst gaat nu ook de fabrikage van gerecycled plastic achteruit... blijkt uit cijfers van de producenten. Het weer, vanmiddag eerst nog wat zon, vooral in het noorden buien. Het is een graad of 7. my super, super fly lady. Yeah, you could be big bone, long as you feel like you own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 rockin', rockin', rockin'. my love. On bended knees, my love. I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can must take my leave For promised I am This play is run, my love Your time has come, my love I pledge my troth to Lady Jane for your lady and me. 那些。 committed. You can never really lie to yourself.